Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Koningin Beatrix is op de eerste dag van haar bezoek aan Aruba met militair vertoon verwelkomd door de ambassadeur. In Oranjestad werden voor het huis van de gouverneur volksliederen gespeeld en de erewacht geïnspecteerd. Daarna hadden Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima een ontmoeting met minister-president Eeman en zijn ministers. Het koninklijk gezelschap bezoekt vanaf maandag ook andere eilanden van het Caribisch deel van het koninkrijk. Door de staatshervormingen van 10 oktober 2010 wordt de naam Nederlandse Antillen niet meer gebruikt. In Breda is uit een jeugdgevangenis een man van 19 ontsnapt. Hij klom tijdens het luchten over een 5 meter hoog hek. Hoe hij dat voor elkaar kreeg is de gevangenisraadsel. De politie is met een grote zoekactie bezig. Het is de vierde keer dit jaar dat er iemand ontsnapt uit de Den hei gevangenis in Breda. De drie gedetineerden die eerder ontsnapten werden alle drie weer gepakt. In Drenthe heeft de politie een man van 21 aangehouden voor betrokkenheid bij schietincidenten in het Drentse Emmer Bij de man zijn een luchtbuks en een handvuurwapen in beslag genomen. In Emmer kreeg de politie begin deze week diverse meldingen van mensen die waren beschoten. Een man raakte gewond aan zijn hoofd en een ander aan zijn heup. Zeven mensen hebben aangifte gedaan. De verdachte zit voorlopig vast. In België is Willy de Klerk, de vroegere leider van de Vlaamse Liberalen, overleden. Hij was vanaf 1966 een paar keer minister, onder andere van begrotingszaken en financiën. In 1985 werd de Klerk eurocommissaris voor buitenlandse handel. Daarna zat hij 15 jaar in het Europees Parlement. De Klerk, die 84 was, werd de politiek vader genoemd van oud-premier Guy Verhofstadt. Het weer vrij helder met plaatselijke mistbank. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen begint grijs, smiddags wat zon, het blijft droog en het wordt rond de 16 graden. Zondag bewolkt met mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal.